Dielke samen met het NOS Journaal. In Duitsland is de minister van Defensie opnieuw in opspraak. Ursula von der Leyen heeft volgens een Duitse krant onwaarheden op haar cv gezet. Op het cv staat dat de minister in de jaren 90 studeerde aan de prestigieuze Amerikaanse Stanford Universiteit. Maar die universiteit zegt tegen de krant dat haar naam in de officiële stukken helemaal niet voorkomt. Volgens Stanford heeft ze er alleen wat vrijwilligerswerk gedaan en als gast colleges bezocht. Minister van der Leyen kwam twee weken geleden ook al in de problemen. Toen werd ze beschuldigd van plagiaat in haar proefschrift. Bij een Israëlische luchtaanval op Gaza zijn een zwangere vrouw en haar dochter van drie jaar omgekomen. Een man en een jongen van vijf raakten gewond. Volgens het Israëlische leger was de luchtaanval gericht op doelen van Hamas. Op de westelijke Jordaanhoever heeft een Palestijnse vrouw een mislukte zelfmoordaanslag gepleegd op haar motor. Zij en een Israëlische politieman raakten gewond. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een konvooi met buitenlandse militairen. Er zijn drie gewonden, melden plaatselijke media, alle drie omstanders. Het konvooi passeerde net een markt toen er een bom afging. Gisteren waarschuwde de Amerikaanse ambassade al voor nieuwe aanslagen in Afghanistan. Onder meer het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Kunduz en andere VN-posten zouden doelwit zijn. De VS noemt de veiligheidssituatie in het land extreem instabiel. In Amerika is oud-topman van de Anglo-Irish Bank gearresteerd. Die bank raakte in 2008 in grote problemen door risicovolle investeringen. De Ierse staat moest de bank overeind houden en dat kostte 30 miljard dollar. De topman was na zijn ontslag gevlucht naar de Verenigde Staten. Dinsdag bepaalt de rechter of hij mag worden uitgeleverd aan Ierland. Het weer, is droog en zonnig vandaag, maar wel fris, en graad of 11. Vannacht blijft het helder en daardoor kan het voor het eerst dit najaar gaan vriezen.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 Ik hou het altijd easy, je bent er van me gewend. Dus ik zou zeggen, tapje koffie, eh, kopje koffie maar in en eh, zak lekker onderuit. Want eh, we beginnen rustig aan. genoten van, eh, van uw avond? Heeft u televisie gekeken? Of heeft u misschien wel wat leuks gedaan? Misschien bent u wel wezen stappen. Nou, dat heb ik vrijdagavond gedaan. Ik ben naar Rotterdam geweest. En niet zomaar eh, de stad bezocht, nee. Ook nog de doelen in Rotterdam waar Diana Kroll optrad. Ik verwachtte er veel van. Eh, ik ben een beetje teleurgesteld. Niet vanwege Diana Kroll, want ze is een uitstekende zangeres. En ze had prachtige muzikanten mee. Maar de akoestiek van die zaal, van, van de doelen, althans eh, de avond eh, zoals ik hem beleefd heb, was abominabel slecht. Ik kwam binnen in die zaal en het ziet er allemaal heel luxe en prachtig uit. En ik had ook een mooie plek aan de zijkant, vrij dicht bij het podium. Maar eh, het was één grote galmbak, jammer hoor. Jammer van dat prachtige repertoire van Diana Kroll, maar daar heeft u vanmorgen geen last van. dit is Diana met I've Got You Under My Skin. Je zit vlak onder mijn huid. deep in my heart, you're really a part of me, and I've got you under my skin. I have tried so not to give I've said to myself, this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. your mentality. Wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. price anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't eternity for each time I do just the thought of you makes me stop before I begin because I've got you mensen die ervan houden. Als u dicht bij hen bent. Onder de huid wil ik dan niet zeggen, maar... The nearness of you, dat wordt toch uh, geapprecieerd. Bijvoorbeeld door Laura Wietje. know dag is van zondagochtend tijdens de koffie. Als jij maar bij mij in de buurt bent. The nearness of you. Laura Vigi en eh, in de Aziatische landen, luisteraars, daar betalen ze gerief 150 euro voor een kaartje om eh, haar eh, concert erbij te kunnen wonen. Ja, vandaar ook het applaus voor Laura Vigi. Vroeger maakte ze deel uit van de meidengroep Centerfold. En eh, ja, dat is al een hele tijd geleden. Ik meen in de tachtig jaren. Maar nu dus een solo carrière voor Laura. En ik zei het al, met name in de Aziatische landen is ze, is ze heel populair. Ook in eh, Japan bijvoorbeeld. Nou, Thijs die trekt ook nog steeds van leer met zijn dwarsfluit. Nou, hij houdt het voor morgen rustig voor ons.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 Heerlijk relaxed wakker worden. En we hebben zojuist genoten van Pavane. En dat werd natuurlijk eh, als geen ander, uh, door geen ander gespeeld als Thijs van Leer. En ook in de tijd dat Willem Duis zijn mu uh, muziekmozaïek presenteerde ja, kwam dit repertoire eh, heel erg regelmatig voorbij. We gaan even naar het uh, eh, North Sea Jazz Festival. En dan ontmoeten we uh, Thijs van Leer. Ja, de gitarist Thijs van Leer. Met uh, Benjamin Herman en Streetwalker. niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 13 minuten en 25 seconden. Nou, dat is even te veel van het groeien. Maar we gaan er een groot deel van genieten. you mean Hammer? Eh, tijdens het North Sea Jazz Festival. We worden natuurlijk eh, gitarist, eh, virtuoos moet ik zeggen, Jan Akkerman.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 dan Burt Bacharach. Nou, die man heeft al zo verschrikkelijk veel hits op zijn naam staan. Het is een onnavolgbaar uh, en begenadigd... Eh, ja, compo eh, hoe zeg je dat? componist, ja. Zo zeg ik het goed. Net als Bach en Beethoven en Chopin en al die anderen... die in het klassieke circuit hem, hem zijn voorgegaan, zeg maar. Nou, eens even kijken. Ook, ook zanger Cliff Richard heeft swingmuziek opgenomen. Ik heb hem al eens eerder gedraaid. Dit is Love Me or Leave Me Now. We houden van je Cliff, dus we blijven nog even bij je. Man. Love me or leave me, let me be lonely You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. I want no one unless that someone is you. Now I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have today and to give back tomorrow. My love is your love, there's no love for nobody else. leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time's the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Oh, I want your love, but I don't want to borrow to have it today. Give it back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody else. met een zwingende big band daarachter. U bent eh, afgestemd, luisteraars, op eh, ZFM Zandvoort, Radio Zandvoort. En eh, dat is maar goed ook, want mijn collega Willem Bruis zou zeggen... het bruist altijd in Zandvoort. En vanmiddag heb ik goed nieuws voor u, dan bruist het in de krocht. Dankzij Erik Timmermans, die daar altijd weer prachtige muzikanten om zich heen weet te verzamelen. Vanmiddag genieten in de krocht met Peter Lichtermoed. Hij is een begenadigd violist... En uh, samen met uh, Jean-Louis van Dam op toetsen belooft dat... Uh, en natuurlijk Erik Timmermans op bars, dat spreekt vanzelf... belooft dat weer een prachtige middag te worden. Ik ga een stukje live draaien... wat een, een, nou, ik geloof alweer een jaar geleden is opgenomen. Misschien zelfs twee jaar geleden. Dus even kijken. Ja, oh nee, 27 december 2013 is het gepubliceerd. En het is gefilmd op 16 maart 2013. Dus het is inderdaad al meer dan twee jaar geleden... Maar Peter, eh, die komt gewoon weer eh, vanmiddag weer naar, naar de krocht in Zandvoort. Kunt u er alsnog weer van genieten. We gaan een stukje live draaien. Ik zei het al, Erik Timmermans-Bas, Jean-Louis van Dam op toetsen... en Peter Lichtenmoed op viool. Ja. In maart 2013 werd dit live gefilmd, ik denk door een mobiel telefoontje. Vandaar dat de geluidskwaliteit misschien niet helemaal optimaal eh, is. Maar eh, luisteraars, wel genieten. En als u, dat, eh, als u daar live bij wilt zijn, dan kan dat vanmiddag vanaf twee uur in de krocht. Dan treedt Peter Lichter, Lichter, Lichtermoed, zo moet ik het zeggen. Peter Lichtermoed treedt op met op toetsen natuurlijk Jean-Louis van Dam... En eh, de bassist, eh, degene ook die verantwoordelijk is voor het eh, organiseren van deze heerlijke concerten. Hij weet altijd weer prachtige muzikanten om hem heen te verzamelen. Is natuurlijk Erik Timmermans. Nou, genieten was dat toch? Vind ik wel. We gaan verder. ik, ben, ik, ben, helemaal niet zo van, van zwakte magie. Tenzij, tenzij luisteraars. Het wordt gezongen door Tony Bennett. En begeleid door Dave Brubeck.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 Cause you're the lover I have waited for. You're the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine Dave Brubeck. En eh, ja, Dave Brubeck heeft nog bij me op les gezeten. Maar toen begon hij op een gegeven moment begon hij vijf kwart in één maat te douwen. Nou, toen kon ik het zelfs niet meer bijhouden. Toen nam ik weer les van hem. Nou, dat is, heeft ook weer goed uitgepakt. Eh, want ik ben helemaal geen piano meer gaan spelen. Ik eh, koop gewoon achter mijn trommeltjes. En nou, het ging wel aardig hoor. Maar, maar jazz, ja, ik speel ook wel wat jazzmuziek. Maar, maar ik, ik voel me toch meer thuis in de, popmuziek. Uh, de volgende, eh, het volgende nummer, luisteraars, wordt nooit op een zondag gespeeld. Never on Sunday. Maar eh, Dizzy Gillespie, samen met Manos uh, Hadja... maken een uitzondering voor u. En, en, en maar eens, moet u maar eens gaan zitten... en moet u uw kopje koffie maar eens even neerzetten... en luisteren naar deze prachtige klanken van Dizzy Gillespie en Manos Hadjia. Dat bedoel ik nou met Never on Sunday. Hè? Terwijl het vandaag nog echt zondag is. Hoor. Weten die jongens waarschijnlijk helemaal niet. Gillespie. <laughs> we, eh, we gaan eruit luisteren met een instrumentaal liedje. Een instrumentaal liedje. Een instrumentaal nummer. Het wordt eh, gespeeld door B.G. Adair. Zij is een begenadigd toetseniste uit Amerika. En zij maakt u... Of zij maakt dat u zich eh, heerlijk jong voelt. You make me feel so young, zegt ze zelf ook. Dus ze maakt zichzelf ook helemaal jong.